Vijf uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. In China is een vierde persoon overleden bij wie het coronavirus was vastgesteld. Het gaat om een man van 89 die in een ziekenhuis in Wuhan lag. Tot nu toe is de longziekte bij 217 mensen vastgesteld. Gisteren maakte de Chinese autoriteiten bekend dat het coronavirus overdraagbaar is van mens tot mens. Naast China is het virus alleen in Thailand, Zuid-Korea en Japan opgedoken. Leerlingen moeten pas in het derde jaar van de middelbare school... een definitief schooladvies krijgen. Dat staat in het onderwijspact dat vandaag wordt gepresenteerd... door verschillende onderwijsorganisaties, schrijft de Telegraaf. Nu krijgen kinderen in groep 8 al een schooladvies voor het VMBO, HAVO of VWO... maar volgens de organisaties is dat veel te vroeg. Kinderen zouden daardoor te veel prestatiedruk ervaren. Ook zou het uitstellen van het schooladvies volgens de initiatiefnemers... voor meer kansengelijkheid zorgen. Amerika heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid onder druk gezet, meldt de New York Times. Het gebeurde in 2009 tijdens het onderzoek naar de crash van een vliegtuig van Turkish Airlines bij Schiphol. Bij het ongeluk vielen negen doden. Door een kapotte meter zette de automatische piloot de landing te snel in. De onderzoeksraad zag dat wel, maar zou onder druk van Boeing te veel nadruk hebben gelegd op menselijk falen. Vorig jaar was bijna 1500 keer een medicijn landelijk tijdelijk niet verkrijgbaar. Dat is bijna twee keer zo vaak als in 2018. De KNMP noemt als oorzaak dat Nederland door de lage prijzen voor fabrikanten achter in de rij staat. De organisatie pleit voor het aanleggen van voorraden en voor productie in Europa. De medicijnproductie is geleidelijk naar India en China verschoven. Het weer voor het grootste deel van het land geldt code geel vanwege dichte mist. In het zuidoosten kan lokaal zeer dichte mist voorkomen... met een zicht van minder dan 50 meter.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 Cause I found you. I found you. Cause I found you. I feel it in every kiss lighters up, one time lighters up. Pulled up in the party when you saw me, I was lighting up my day. Go ahead and brighten up my day. Lighters in the air when you're lighting up the rave, and it's feeling like I met you here before. Girl, I felt your presence when they let you through the door. Never had a brother giving everything and more, so I take a little piece and then the rest of it is yours. Me and more. I. You don't care when I play, I do what you do, they say I play. I don't know where they, they do me, when you stay stuck at my brain. Fuck loving when I put you in your place.